yourself some new friends knocking around with all those white people that make me nervous when the things they say cut me like a knife. Do I still figure in your life? Hey, now I hardly know your face got a brand new look about it. Hard to trace the tender way you look, the way you smile. To think that I once took you for my wife. Do I still figure in your life? die nog belangrijk was in haar leven, vroeg Hannibal zich af in de jaren 60. Do I figure in your life? Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 10 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, opruimcoaches zijn steeds populairder. Stichting Walking and Talking breidt uit. En Mirjam van der Zaag en Stichting Workshop dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.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 Ons eerste onderwerp vanavond. Een overvol huis. Stapels papieren die jaren niet zijn aangeraakt. En dozen waar niemand meer doorheen durft. Misschien tijd voor een opruimcoach. Herman de Bruin praat erover met Geske Bertram. Geske, welkom. Dankjewel. Uh, ja, meteen maar de vraag beantwoorden. Kunnen mensen dat niet zelf? opruimen? Eh, in principe moeten ze het zelf kunnen natuurlijk. Maar het is, het is eigenlijk geboren door de welvaart. Uh, Er mhm. zijn steeds meer spullen gekomen. Het is een oerinstinct van de mensen om spullen te verzamelen. Mhm. En eh, begin 19e eeuw ja, had je gewoon weinig spullen. Dus hadden mensen ook eh, minder moeite mee. Maar ze hadden veel kleinere huizen. Ook dat. Maar je had ook gewoon weinig geld om te besteden. En toen had je ook nog zelfs nog gewoon de keuken en de huisvrouw... die gewoon precies weer waar in de keuken hoorde. En je had gewoon maar drie dingen nodig. Eh, eh, een pot en een pan. En die ging ook gaan naar je dochter over. Naar de degelijke spullen. En tegenwoordig... Dus toen hadden ze ook minder te organiseren. Dus pannen en potten horen in de keuken. Dat is simpel. En je had een, een, een door de week eh, eh, wat je door de weeks aantrok en een zondagspak. Ja, een zondagspak, ja, zo ging dat. Ja, dus ja. en dat, eh, dat, deed je lang mee, want dat ja. draag je alleen maar op zondag. En het werd gerepareerd, ja. Uh, sokken werden gestopt, heb ik ook nog van mijn moeder geleerd. Ja. Nou, het is niet helemaal zo dat dat niet meer gebeurt. Ik was pas bij het Ripair Café, daar was het toch wel heel druk met mensen. Ja, maar dat komt steeds weer... het komt wel terug. Het komt wel terug, ja, duurzaamheid. Dus... Maar dan ben je opruimcoach. Mhm. Dat betekent dat je mensen coacht om op te ruimen en niet zelf gaat doen. We doen het ah, samen. Oh, toch wel? Ja. je coach natuurlijk. Eh, eh, je kan bij wijze van spreken op je handen gaan zitten en dan vertel je natuurlijk. Maar we gaan samen aan de slag. En eigenlijk, ik ben van weinig woorden. Ik mm, kan wel een heel gesprek gaan houden, maar daar leer je mhm. uiteindelijk niet echt opruimen van. We doen het samen en eigenlijk ga je me nadoen. En wat doe je dan wat je na kan doen? Eh, hoe je opruimt. Je gaat bijvoorbeeld in, nou ja, stel, keuken helemaal vol. Begin je bij het, eh, niet overal door heel de keuken heen, maar je begint bijvoorbeeld bij één keukenkastje, linksbovenin ja. naar rechts onderin, zou ik maar zeggen. daar blijf je bij. Je gaat eerst keukenkastje leegruimen en niet, eh, oh, dat moet daar naartoe. de meeste mensen gaan meteen door, dwars door het hele huis alles opbergen, maar ik hmm. hou je erbij. En daardoor, en we houden samen pauze, dat is ook heel belangrijk. De meeste mensen gaan in één keer heel hard door. Ja. Als ze al willen opruimen natuurlijk. En nou soms... Als je vragen, eh, ja. willen ze iets, iets met dat, eh, de rommel? Ja, tuurlijk. Ja. Dus het is zo dat ja, ik je dan ook ondersteun natuurlijk. Wat je dan, ik stel ook vragen. Hè, eh, zodat je er zelf over na kan denken wat je er werkelijk mee wil. En heel vaak wordt het niet overzien wat je nou graag wil houden of niet. Dus dan stel het maar uit. En ik help je de, gewoon de beslissingen te nemen. Ja, en, hoe vaak kom je dan bij mensen die die opruimcoach eh, ingehuurd hebben, om het zo maar te zeggen? Eh, meestal één keer per week. En hoe lang kan dat dan duren? Ja, dat ligt aan de hoeveelheid spullen natuurlijk. Het is, nou, hoeft niet eens aan de hoeveelheid te liggen. Want eh, de, ene is een snelle beslisser en de andere... Oké, oh, dat is ook nog persoonlijk. Ja, want we hebben een keer een ik heb een keer bij een dame gehad, uh, eh, waarin die betaalde het overigens zelf. We hebben het in vier afspraken van vier uur heel de huis opgeruimd. Maar het zweet stond wel op mijn rug. We hebben de schuur niet gehad. Okay. Nee. Maar meestal voor een, een, een, traject is meestal een jaar en kan wel wel verlengd worden, verlengd worden met nog een jaar. Elke week dan? Ja. Een jaar lang? Maar ik ben ook wel eens op vakantie natuurlijk. Ja, nee, maar dus gemiddeld... Opruimen kost tijd, hè? Als je de opruimcoach wil bereiken, kan dat via de sociale media? Eh, ja, kan ook, maar ook via mijn website. Ja? Kan je me ook bereiken. Sociale media zou ook kunnen inderdaad. ik heb Instagram. En, eh, wat is de zoekterm waar we dan het beste kunnen zoeken? Gewoon opruimcoach. En mijn naam is Geske. Als opruimcoach Geske. Dan kom je heel eind. Ja, kom je heel eind. ja een opruimcoach op Rotterdam, als je opruimcoach in Rotterdam invult. Ja, want je werkt in Rotterdam? Of ja, Rotterdam. en, eh, ja, Drechtsteden is meer mijn... Uh, oh, Drechtsteden, ja. ja, ja, Schiedam, Vlaardingen ook nog? Heb ik ook wel eens gehad, ja. ja, ja. Maar de meeste zijn Drechtsteden, Ja, maar daar kan, kan ik ook. Maar Dordrecht is dan ook iets waar je dus wel terecht komt. Maar Rotterdam zeker, nou, een grote stad, dus daar zijn heel veel mensen. Ja, zeker. Een opruimcoach, dat is mooi om dat te doen als je een beetje denkt... mijn spullen gaan over me heen groeien. Ja, inderdaad. ja. Dat kan ook. Ja. Heske Bertram, dank voor het gesprek. Ja, graag Heel Veel succes met opruimen. Ja, dankjewel. En je hoeft de studio denk ik niet op te ruimen. <laughs> ik heb geen oordeel. nee, dat is waar. Nee, nee, dat zei je al. Ja. Nogmaals dank. Puisque c'est fini nous deux. Comme si c'était la première fois, encore une fois, toi et moi. Puisque l'amour s'en va. good. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl thought of all the stupid things I'd said. fijne van Coldplay. Trouble was dat, uit 2000. En daarvoor jean Manson. En avant de nous dire adieu, 1976. Zometeen de stichting Walking and Talking. Dat na Gordon Lightfoot en Rainy Day People. Rainy day people always seem to know when it's time to call. Rainy day Just listen till they've heard it all. Rainy day lovers don't lie when they tell you they've been down like you. Rainy day people don't mind if you cry on a tear or two. If you get low. Radio Gordon Lightfoot en Rainy Day People. Ons volgende onderwerp. Al wandelend praten met anderen en zo de Nederlandse taal oefenen. Nieuwkomers en andere anderstaligen zijn welkom bij de stichting Walking and Talking. Medeoprichter Annelies Maris is bij Herman de Bruin. Annelies, welkom. Dankjewel. Je bent medeoprichter van de stichting Walking and Talking. Nou, Stichting Walking and Talking. Ik denk dat ik wel ongeveer weet wat het bedoelt, maar wat is precies de bedoeling van die stichting? Ja, het is zoals de naam. We mhm. wandelen en praten. En we praten met iedereen die de taal, de Nederlandse taal aan het leren is. Ja. Dat zijn mensen die een vluchtachtergrond hebben, mensen die voor de liefde eh, naar Nederland zijn gekomen, mensen die voor werk hier zijn gekomen. En die zijn allemaal bezig met het oefenen van Nederlands. Mm en hoe leer je een nieuwe taal? Nou ja, eh, je bent vast ook op vakantie dat je soms eh, bezig bent met nieuwe woorden, de taal. Ja. En dat leer je het beste door eh, veel te praten. Met mensen die die taal van geboorte afspreken. Ja. Ja. ja. ja. Oh, vandaar ook walking en talking. En niet lopen en wandelen en, en praten. Ja. Nou ja, we vonden walking en talking ook meer een catchy name. Klinkt ook beter. <laughs> ja ja, is zo. Ehm, ja, dat doe je met mensen die uit het buitenland komen. Eh, kunnen dat ook vluchtelingen zijn? Zeker, ja. Er lopen mensen mee met een vluchtachtergrond die uit Jemen komen, mhm. Syrië, Afghanistan, uh, nou en eh, eh, zo door, maar ook uit Turkije bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook expats. Zeker, ja. En bij ons heb je de mix van alle verschillende type mensen die zowel de taal leren, maar ook de vrijwilligers die meelopen. Ja. Het is heel divers aan eh, leeftijden, achtergronden en ook dus de verhalen waarmee ze komen. Maar er is geen vastgestelde doel of zo, dat, daar moet het over gaan. Nee, klopt. Ja. Kan over alles gaan. Ja, zeker. Ja. Als het maar in het Nederlands is. Ja. Dat is heel belangrijk. <laughs> Eh, heb je al mensen in Capelle aan IJsland krimpen? Want dat is natuurlijk eh, even lastig om die te vinden, of valt dat wel mee? dat gaan we nog zien. We, hebben, ehm, we hadden in september 2025 hadden we een hele grote wandeling in Capelle aan de IJssel georganiseerd. Mhm. Eenmalig. Onze Social City Walk, dat is een eenmalig evenement. En eh, dat hebben we toen ook eh, goed onder de aandacht gebracht. En uiteindelijk liepen we met 100 mensen. Zo. Ja, en ehm, we hebben dat ook geëvalueerd. Dus iedereen heeft mooi een evaluatieformulier ingevuld. En eigenlijk eh, zei iedereen die toen meeliep van... oh, ik wil heel graag, eh, als het weer komt, weer meelopen. Dus eh, we, ik ga er niet vanuit dat ze er alle honderd gaan staan. Maar ik ga er wel vanuit dat er de eerste avond misschien wel twintig mensen mee willen lopen. Dus ja dat zou heel mooi zijn. mensen die daar naartoe willen, zich op willen geven... kunnen ze via de sociale media iets van jullie vinden? Ja, en we hebben ook een website. Dat is mhm. www.walkingtalking.nl. Ja. En als je walking en talking zoekt via Google of eh, eh, nou ja, zoekmachines, dan kom je op onze website en op onze socials. We hebben ook Instagram en LinkedIn, dus eh, zeker. Ja, en wat kost het? Niks. niks. Helemaal niks. Nee. <laughs> zijn allemaal mensen die dat gratis doen ook. Want al die vrijwilligers, ja. dat staat ook op de website dat je je kan aanmelden als vrijwilliger. Zeker. En moet je daar wat voor kunnen en kennen of gewoon kunnen praten? Je moet kunnen praten, maar je moet eh, wel de ander de ruimte geven. Dus wat geduld is echt belangrijk. Mhm. En je kunnen verplaatsen in een ander en ook kunnen schakelen naar wat eenvoudiger taalgebruik. Ja, ja. Ja. ja, geen wetenschappelijke taal gebruiken. nee. zeg niet. Nee. nee. <laughs> Maar geef je de mensen daar ook instructie in als ze binnenkomen? Krijgen ze een soort opleiding, zou je bijna zeggen? Ja, ja het is vrij laagdrempelig bij ons. Dus we uh, heten iedereen van harte welkom om een eerste keer mee te lopen. Dan laten we wel weten wat onze regels zijn en onze normen en waarden. Wat wij belangrijk vinden als stichting. We geven ook wat tips voor een gesprek. Maar we zeggen, kom maar gewoon lopen en kijk of het eh, iets voor je is. Ja, ja. En als iemand dan wat langer meegaat, wij hebben ook trainingen, ook met eh, NT2-docenten, dat we ook uitleggen over verschillende ni eh, niveaus en wat je dan wel of niet kan vragen en waar je het over kan hebben. Maar wat we ook gewoon belangrijk vinden is naast de veiligheid op de weg, maar dat het ook sociaal veilig is dat het voor iedereen prettig is om mee te lopen. Dus dat is voor ons ook een belangrijk punt wat we ook altijd aan onze vrijwilligers mee willen geven. Ja, duidelijk dat de vrijwilligers van harte welkom zijn om ook mee te gaan doen. Zeker. Met walking en talking. Ja. Annelies Maris, jij vertelde erover, medeoprichter van de stichting Walking and Talking. Kijk even op de website, dan kom je het allemaal zelf tegen. Als je mee wil doen, nou dat is ook heel makkelijk, kan je je gewoon aanmelden. Duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. nog even. Dat mijn hand dit moment nog niet los. Het is fijn mezelf te geven, want ik merk dat het mij geen moeite kost. En de dag breekt door het duister, het verdwijnen van de nacht denk de twijfel in mijn hart. Hou het vast, hou het leven. Want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even. Als de morgen komt, is alles weer voorbij. Mijn huis, mijn vreemde leven. De prijs, als je weet dat geluk niets kost. Jij, je lijkt degene die mij uit mijn verleden verlost. Hoe je lacht en graag naar me luistert maakt me blijer dan ik dacht. Voel het bonzen van mijn hart, hou het vast, hou het levend. Want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even. Als de morgen komt, is alles weer voorbij. Het verdwijnen van de nacht brengt de twijfel in mijn hart. Hou het vast, hou het leven. Want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even. Als de morgen tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. but I'm still holding onto your hand. Mm-hmm. We're at the end of us, but I'm building you for us to grow old. We've been through fire and earthquakes. We've been turning burning hearts into stones. We've been through a lot so on. Nederlandse producties achter elkaar. Allereerst Sjors van der Pannen met Blijf nog even. En zojuist Nieve. En Until My Last Breath. Zometeen Mirjam van der Zaag en Stichting Workshop. Dat naar Graham Nash. Een simple man. I am a simple man. So I sing a simple song. I've never been so much in love. never hurt so bad at the same time. I am a simple man and I play a simple tune. I wish that I could see you once again across the room like the first time just wanna hold you. I don't wanna hold you down. I hear what you're saying, and you're spinning my head around, and I can't make it. the last time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying, and you're spinning my head around, and I can't. Hij maakte niet alleen maar mooie muziek bij Crosby, Stills en Nash. Ook alleen kon hij het heel goed. Graham Nash, een simple man. En we gaan naar ons volgende onderwerp. Het begeleiden van vrijwilligers, stagiaires of collega's met een beperking kan best lastig zijn. Mirjam van der Zaag en Stichting Workshop helpen daarbij. Mirjam, welkom. Jij bent van Workshop in Dordrecht. De workshop, ja. Met mensen te proberen eh, in het arbeidsproces op te nemen. Het zij vrijwillig, het zij een betaalde baan. Hè? Ja, in ieder geval mensen weer eh, de kans geven om mee te doen. Ja, dan werk je veel met mensen. Is dat altijd je passie geweest? Ja, ik, mijn eerste baan was al, eh, en zeker ook arbeidsgericht, om mensen ja, mee te laten doen. Dat is echt al vanuit mijn eerste baan in de verslavingszorg. Oké, Was ik, nou, eh, dat is pittig. Ja, was ik werkbegeleider. Dus mensen in behandeling die gingen met werk ook weer eh, hun herstel in. Ja. dus het is een beetje hetzelfde als wat je nu doet, maar met andere mensen eigenlijk. Ja, met een andere doelgroep. Ja. klopt. Altijd van jongs af met mensen eh, bezig geweest? Ja, toch wel. Met de paplabel ingegoten. Vrij gastvrij gezin, waar ook allerlei culturen over de vloer kwamen. En, ehm, maar mijn, echt mijn intrinsieke motivatie is gekomen toen wij 26 eh, jaar geleden een dochter met een beperking kregen. Oké. En mijn man alles wat los en vast zat over die betreffende beperking ging lezen. Mhm. En ik eerst zoiets had van, nou, ik ga eerst eh, deze dame maar eens leren kennen. En dus even niet alle aannames en alle, alles over één scheren. Maar Gewoon zelf haarzelf. haarzelf leren kennen. Wie ben jij en wat heb jij nodig? Mhm. ja. En daar is het zaadje geplant? Ja, daar is wel mijn vlammetje nog harder van gaan branden. ja, <laughs> om, eh, eh, ja, vanuit het idee van, ja, ik, ook voor haar gun ik dat ze mee mag doen straks. Ja. Maar dan komt het dus heel dichtbij in je gezin. Ja. En dan wil je daar ook mensen mee, eh, andere mensen mee helpen als je die ervaring hebt. Ja. En die heb je wel opgedaan, denk ik. Nou ja, je ziet het belang van, van een, een, een daginvulling hebben en structuur. En eh, ja, niemand wordt blij of gezond van de hele dag op de bank zitten. Grote organisatie. Ja, inmiddels eh, wel. Ja, van 40 medewerkers ruim. Zo. Ja. En die eh, doen allemaal dat werk eh, wat jij nu net eh, zegt. Ja, de één op één gesprekken, de coaching, maar ook workshops geven. en dan bedrijven weer benaderen om te zorgen dat die mensen daar terecht komen. Ja. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om dat ze een baan krijgen. Het zij vrijwillig of het zij betaald. Klopt, en ons netwerk in, so in, het sociaal domein, dus voor vrijwilligerswerk is heel groot, maar ook met reguliere bedrijven om mensen aan het werk eh, te helpen. Dan heb je heel veel, uh, dan ben je een soort spin in een web eigenlijk. Ja, nou gelukkig hoef ik dat niet allemaal nee, te doen. Nee, er zijn meer mensen. <laughs> ik richt me ook vooral op onze collega's, zodat die dat werk ook juist... Eh, goed kunnen doen. Ja, belangrijk dat ze goed eh, verzorgd worden en dat ze het werk goed kunnen doen. Want het is elke keer wat anders natuurlijk. Met, mensen ben je elke keer bezig. Het met, verschilt heel erg. Eruit, hoe ziet die eruit? Wat, is, wat heeft die voor ja, eh, Bij de een is het een motivatieprobleem. Bij de ander is het eh, ja, soms ook wel een medisch probleem. Of een ja, probleem op, op het gebied van ADHD of ADD. Waarom dingen niet lukken. Ja, dus heel erg met mensen bezig zijn. Zeker. Dat is wel je passie. Het is echt mensenwerk. ja. En wij gaan ook door waar anderen stoppen. Dat is wel eh, oh. onze slogan. Ja, ja. En daarin eh, ja, schuwen we het ook niet om af en toe ook heel ad hoc en heel hands-on ook mensen te helpen. En dat zit hem vooral in. Ja, we krijgen ook mensen ook wel eens binnen die ja, aan het werk willen, maar eh, waarvan we zien of vermoeden dat ze gewoon s'morgens niet gegeten hebben. Oké. Dan smeren we eerst gewoon een goede boterham <laughs> <laughs> voordat we in gesprek gaan. Ook heel praktisch dus. Ja, zo hands-on is het soms wel. En op die manier willen we ook wel de drempels wegnemen die het soms belemmeren om aan het werk te gaan. Ja, dat kan daar ook mee te maken hebben. Of dus. gaan met iemand boodschappen doen, hè, dat hij s'avonds wel te eten heeft. De stichting Werkshop, je vertelde erover. Mirjam van der Zaag, je bent er nog druk mee bezig, maar het is wel een werk dat veel voldoening geeft, denk ik. Zeker, het is enorm eh, waardevol. En, eh, ja. Kijk even op de website, uh, gewoon stichtingworkshop.nl. Deworkshop.nl. Deworkshop.nl. Ja, klopt helemaal. daar kom je dan terecht en dan kan je weten wat ze allemaal doen. En jullie zoeken ook nog mensen? Of, Ja, we, Omdat we een project breiden... Ja, we hebben, zijn een projectorganisatie. Dus soms eindigen projecten weer en starten er weer nieuwe. Dus uh, als iemand interesse heeft, ik ga altijd graag in gesprek. Kijk even op de website hoe je daarmee in gesprek kan komen. Mirjam van der Zaag, dank voor het gesprek en heel veel succes met al het mooie werk wat je doet. can't have a seat. You could dip your foot in the pool, but you can't have a swim. puzzle, but you just can't make it fit. Doctor says you're cured, but you still feel the pain. Aspirations in the clouds, but your hopes go down the drain, and you want her. Dit is De Late Avond. mysterieuze muziek. En dat klopt wel, dat is het thema uit de tv-serie Twin Peaks. Je hoorde Fall In van Julie Cruz. En daarvoor Howard Jones en No One Is To Blame. En dat was de late avond van dinsdag 10 februari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Jim Capaldi blijft nog even bij je. Ferne Nacht. Yesterday I felt the wind blowing round my shoulder. I feel like I'm getting older. Still, I can't forget your face separated by a million miles of ocean. My heart still feels the motion, even in this lonely place. Oh, photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. the country lanes and byways that makes us long for home. Lately, I just find my mind has turned to dreaming, making plans and scheming I'm gonna get back home. But deep down inside, I know it's really hopeless. This road I'm on is endless. We climb our mountains all alone. Old oh, photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the diamond studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. photographs and places I remember, just like the dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the diamond studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home.